Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Griekenland hoeft voorlopig niet te rekenen op een nieuwe lening van 8 miljard euro van de EU en het IMF, waar vorige week nog groen licht voor werd gegeven. Na crisisoverlegging kan in verklaarden bondskanselier Merkel en president Sarkozy dat het geld pas na het Griekse referendum kan worden overgemaakt. Dat referendum wordt op 4 of 5 december gehouden, zo is in Cannes bekendgemaakt. De Grieken kunnen zich dan uitspreken over het Europese noodpakket. Maar volgens Merkel gaat het referendum in essentie over de vraag of Griekenland wel of niet in de eurozone moet blijven. De Griekse premier Papandreou liet zich in vergelijkbare termen uit. Papandreou zei erbij dat het van groot belang is dat Griekenland de wereld laat zien dat het zijn verplichtingen nakomt. Minister Rosenthal is bezorgd over het besluit van Israël bouwplannen op de Westhoever en in Oost-Jeruzalem versneld uit te voeren. Hij roept Jeruzalem op dat voornemen te herroepen. Ook wil hij dat Israël terugkomt van het besluit om douane en andere belastingheffingen niet meer door te sluizen naar de Palestijnen. Rosenthal, die in Egypte is, zei erbij dat hij ook bezorgd is over eenzijdige acties van de Palestijnen. Hij noemde daarbij het feit dat de Palestijnen het lidmaatschap van de VN gaan aanvragen en dat ze hun plan om lid te worden van de VN-cultuurorganisatie UNESCO hebben doorgezet. De Europese Unie en de Verenigde Staten lieten zich eerder al kritisch uit over Israëls bouwbesluit, het Witte Huis verklaarde ernstig teleurgesteld te zijn. Het aantal neushoorns dat in Zuid-Afrika door stropers is gedood is nog nooit zo hoog geweest. In de afgelopen tien maanden waren dat er 341. Dat is al meer dan in heel 2010 en dat was al een recordjaar. Het Wereld zegt dat er in Zuid-Afrika nog minder dan 5000 zwarte neushoorns in het wild leven.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 tchau, tchau. find myself again, you know. Oh yeah, I know goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says, I don't want nobody else, I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. Say so you like in the song remember If you love somebody, set them free. That's always with me. But you know I always come back. And Then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. So you know I do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 to walk away 周末要猜。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 some phones rolling in my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 cause all it is mixed I forget we're not in love anymore I can't forget things will never be the same again I forget how you made that so clear I I laid all them busters down, I let my cat explode Now I'm switching my mind back into freak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 ZFM.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 gonna drive My dad is Thunderbird White, red, white 66, so glad It's absurd I'm gonna put her in the backseat And drive her To Tennessee yeah, yeah. much. day.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 except for